uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Op een industrieterrein in de Engelse plaats Grace, vlakbij Londen... zijn woensdagochtend 39 doden gevonden... in een container die op een vrachtwagen stond. Volgens de Britse politie gaat het om 38 volwassenen en een tiener. De vrachtwagen is vermoedelijk afkomstig uit Bulgarije. De bestuurder, een man van 25 uit Noord-Ierland... is opgepakt op verdenking van moord. De politie is een groot onderzoek gestart. De crash met een Boeing 737 MAX vorig jaar in Indonesië... kwam door mechanische problemen en fouten in het ontwerp. Tot die conclusie komen Indonesische onderzoekers. Ze hebben hun bevindingen gepresenteerd aan de nabestaanden... van de 189 slachtoffers. Later vandaag wordt het onderzoek officieel gepresenteerd. Meld Misdaad Anoniem waarschuwt tegen de toenemende aantal illegale drugslaboratoria... en leegstaande loodsen en boerderijen in Gelderland en Overijssel. Dat gebeurt al langer in het zuiden van het land. Boeren worden vaak onder druk gezet en bedreigd om hun schuren te gebruiken voor bijvoorbeeld wietteelt. Vandaag begint een campagne om boeren bewuster te maken van de gevaren van de verhuur aan criminelen. Boeren die iets verdacht zien worden opgeroepen om direct meldmisdaad anoniem te bellen of te mailen. En basisscholen willen zelf het aantal lesuren en de lestijden kunnen bepalen. Dat blijkt uit een peiling van de Algemene Vereniging Schoolleiders. Ruim 600 directeuren van basisscholen deden daaraan mee. Ongeveer 80% van hen wil meer flexibiliteit. Ze zeggen dat dat beter is voor de ontwikkeling van de kinderen... en makkelijker voor werkende ouders. Elf basisscholen deden mee aan de proef met flexibele lestijden... maar minister Slop heeft die stopgezet. Drie scholen presteerden te slecht en twee anderen vonden het niet werkbaar. En dan het weer. Lokaal kan het nog mistig zijn. Op veel plaatsen is het bewolkt en kan er een spatje regen vallen. Vanmiddag iets vaker zon en droog.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 jet a smoke on said I moved a little too fast, so I gave it back. You said somebody had hurt you before and it caught you real bad. But he don't deserve you, you're gonna learn I'd never do that.